Dit is Doral negens met het NOS-journaal. Na verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallage vanmiddag verslag uit bij koningin Beatrix over het mislukken van de onderhandelingen voor Paars Plus. Na twee weken van overleg liepen de gesprekken tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gistermiddag stuk. De vier partijleiders zijn teleurgesteld dat hun poging op niets is uitgelopen. Struikelblok was vooral de mate van bezuinigen. VVD-leider Rutte houdt vast aan minimaal 18 miljard euro tot 2015, maar PvdA-leider Cohen vindt dat te veel. Ook over de hypotheekrenteaftrek werden de partijen het niet eens. Verder praten had volgens de twee grootste partijen geen zin meer. Rutte stuurt nu aan op een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA. Cohen voelt daar weinig voor. Hij ziet meer in een middenkabinet aangevuld met GroenLinks en D66... Dat zou een soort zakenkabinet betekenen met 102 van de 150 kamerzetels. Oliemaatschappij BP heeft voor 7 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen verkocht. Olie- en gasbedrijf Apache kocht onder meer olievelden en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. Het geld gaat in een fonds dat de kosten moet dekken die zijn ontstaan door het olielek in de Golf van Mexico. De oliemaatschappij wil uiteindelijk 20 miljard dollar in het fonds storten. Tot nu toe is BP al zo'n 4 miljard dollar kwijt aan het dichten van het lek, opruimingswerkzaamheden en vergoedingen voor gedupeerden. De Italiaanse premier Berlusconi heeft een wetsvoorstel afgezwakt dat het publiceren van afgeluisterde gesprekken aan banden legt. was zware kritiek op het voorstel, dat door tegenstanders de muilkorfwet wordt genoemd. Onder meer de journalistenvakbond en president Napolitano maakten zich boos. De wet zou de onderzoeksjournalistiek monddood maken omdat hij volgende week niet door het Huis van Afgevaardigden dreigt te komen, heeft Berlusconi de wet afgezwakt. Media mogen afgeluisterde informatie toch openbaar maken als justitie aanwijzingen heeft voor een zwaar misdrijf. Het weer, het is een warme nacht met minima rond 19 graden. Overdag eerst zonnig, maar later bewolkt met kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 30 graden.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 Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, internet.